Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De harde wind leidt op verschillende plaatsen in het land tot problemen. In Rotterdam zijn marktkramen omgewaaid. Daarbij raakte één iemand gewond. Verder zijn er in het hele land meldingen van omgewaaide bomen. Ook op de weg en op het spoor. In Eindhoven raakte een fietser gewond toen er een boom op hem viel. Rijkswaterstaat meldt dat er verschillende voertuigen van de weg zijn geraakt door de harde wind. En de wieleronde van Zuid-Holland is tijdens de race afgelast vanwege het slechte weer. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip gezonken in de Sloehaven. Een haven bij de Westerschelde, vlakbij Vlissingen. Er waren twee mensen aan boord. Eén wist de kant te bereiken in een sloep, de ander wordt vermist. Verschillende hulpdiensten zoeken naar de drenkeling... en werken samen bij de berging van het schip. Waardoor het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er waren volgens de veiligheidsregio geen andere schepen bij betrokken. Het schip is gezonken buiten de vaargeul... waardoor ander scheepvaartverkeer geen hinder van ondervindt. Bij de protesten gisteren in Algerije zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt. De schattingen van het aantal demonstranten lopen uiteen van tienduizenden tot honderdduizenden. Sommige van de gewonden hadden traangas ingeademd, anderen waren door stenen of rubberkogels geraakt. De Algerijnse regering meldt dat ook 100 politieagenten gewond zijn geraakt. De demonstraties in Algerije begonnen toen president Bouteflika bekendmaakte dat hij opgaat voor een vijfde termijn. Er demonstreren ook veel studenten. Waarschijnlijk laat de regering daarom hun voorjaarsvakantie morgen al ingaan, tien dagen eerder dan gepland. Het sterrenrestaurant van kok Sergio Herman in Antwerpen... is vanmiddag ontruimd vanwege een brand in de keuken. Het vuur sloeg over naar het dak van de keuken... maar kon daarna wel snel worden geblust, melden Vlaamse media. 50 personeelsleden en zo'n 100 gasten... moesten uit voorzorg het gebouw uit. Vanavond blijft het restaurant dicht. Of het de komende dagen open gaat is nog niet bekend. Het restaurant heeft een maandenlange wachtlijst.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 zeggen zou. Toch maar even bellen voor de zekerheid, want dan vertel ik het je nou. Heb ik het nou wel of niet gedaan? Gaf ik jou nou bij het weggaan met die zoen? Toch nog even terug naar huis dan maar. Want dan kan ik het nog overdoen. Want ik neem de liefde liever niet verliefd, mijn lief. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd maar dat je dat ook ziet. Dus ik neem de liefde liever niet verlief, mijn lief. Het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Van al die keren dat ik jou in de kou heb laten staan. Zo ongevoelig en ondankbaar was ik toen. Dat heb ik echt niet goed gedaan. Laten we die tijd maar snel vergeten, lieve schat want daar was echt geen flikker aan. Dus ik neem de liefde liever niet verliefd, mijn lief. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Ik soms zo verdomd eenvoudig, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Dat hoop ik ook. André is junior. Oftewel tegenwoordig, ja, André Hazes gewoon. En ik neem de liefde, liefde, liefde, niet voor lief. Zo is het, ja. Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En dadelijk, uh, ja, oftewel straks, gaan we eventjes bellen met uh, Bouke. En eh, ja, over zijn laatste single, Shanana. En nu doen we gewoon eventjes een, een nummertje van hem draaien. I Cry. En André die komt dadelijk nog eventjes met een, ja, een leuk nieuwtje. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. you and I. The music they're playing, they're playing for us all night. Just one look at you into your eyes feels like magic, makes it alright. As time goes by as it flies, it passes by for you and I. Cry. En eh, ja, die eh, gaan, straks gaan we eventjes bellen met hem. Ja, over zijn, eh, zijn laatste single Shanana. En nu eventjes de nieuwe van... Jawel, Belinda Kinneer. Vorige week natuurlijk in de uitzending geweest. in uh, Kroes. En zij hebben het over oneindig. Zal jouw liefde ooit vergaan? Mijn liefde is voor eeuwig voor jou. Zul je altijd naast me staan? Dat weet je. Wat als jij me ooit vergeet? Je weet dat ik je nooit meer vergeet blijf ik altijd in je hart. Dat beloof ik. Als de wind die waait. Linda Kinair en Wolter en Oneindig. En dat uh, iedereen uh, die jarig is, uh, van harte gefeliciteerd vanaf deze kant natuurlijk. En zo eens even een hele fijne avond natuurlijk. Mocht je feest gaan vieren. Hyper de piephoera. Dus als je jarig bent is deze voor jou. Hiep, hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hiep, hoera! Zo allemaal gefeliciteerd en we gaan lekker eh, verder met een eh, verzoekje. Ja, die draai ik speciaal voor mijn collega Albert-Jan Vos en eh, Maris. En ja, jullie mogen de tafels en stoelen aan de kant zetten, want er mag geslepen worden. Engelbert Humperdinck en How I Love You. me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known or oh, ever called my own begins and ends with you. How I love you. How I love you. come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms and lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you how I love you. Tafels en stoelen mogen weer terug. Het, eh, ja, het is alweer voorbij. Ja, Engelbert Humperdinck is naar huis. En eh, ja, eh, deze was voor mijn collega Albert-Jan Vossen, maar is natuurlijk. En ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ja, André, ik, ik, ik, begrijp net, we hebben een heel raar nieuwtje. Een vrouw die haast gestikt is in het naspelen van uh, de 50 tinten grijs. Ja, dat klopt. Ik lees hier een heel apart bericht. Ja. Zal ik het even voorlezen? Ja. Een vrouw is maandag op het Spaanse eiland Tenerife bijna om het leven gekomen door verwurging. Nadat ze na eentje een scène uit het boek 25 Grijs wilde naspelen. Waarom zou je dat in hemelsnaam in je upje doen? Ja, dat, vraag ik me eigenlijk dan af. Dat doe je toch liever samen? hè? <laughs> Geloof het ook. Stel dat het fout gaat, kan er nog iemand ingrijpen. <laughs> zo is het, dat, is, dat blijkt maar weer. <laughs> Wil je weten hoe het gegaan is? Nou, vertel. vertel. Kijken. Agenten dachten eerst aan een ontvoering of een ander misdrijf... toen ze de toeten van de auto vele malen hoorden afgaan. Het bleek echter te gaan om een fantasie die iets uit de hand was gelopen. De vrouw had het op een, een of andere manier voor elkaar gekregen... om zichzelf in een geparkeerde auto op een manier vast te binden... dat ze bijna werd gewurgd. Haar handen zaten met tie vast om, en om haar nek zat tape, al dus de agenten. Met haar hoofd kon ze bij de te komen... waardoor ze de aandacht van omstanders kon trekken. De politie zag zich gedwongen haar met een mes snel uit haar benarde situatie te bevrijden. Omdat ze met moeite kon ademhalen, is ze uiteindelijk voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Nou, het is eh, ja, gelukkig voor haar, maar ik vraag me eigenlijk toch af hoe ze ja, in hemelsnaam haar eigen handen vastbindt met tie ja. ja eh, eh, een vreemd verhaal. Zeker. <laughs> en in de uppie en, eh, en, en de handen vastgebonden, tie in, en de nek. Nou, oké. <laughs> daar, heb ik een, leuke titel voor. Wat ben ik dom geweest? Ja. Dat dan lijkt me een hele goede. Soms denk je, je moet alles een keer geprobeerd hebben. Maar je moet toch eerst even nadenken. Ja, nou ja. Dat allemaal, ja. In Spanje. Ja. Nou, we gaan rijmer gaan draaien. En wat ben ik dom geweest? <laughs> Zij is weggegaan, want ik dacht nooit na bij wat ik zei. En ik dacht nooit na bij wat ik deed. Nu heb ik spijt, maar het is te laat. Zij is weggegaan, na al die jaren vechten ging het voor ons niet meer. We hadden altijd ruzie, er was geen passie meer. Ik heb het fout gedaan, ik heb aan. niet zonder jou. Ik hou nog steeds van jou. Want ik hou van jou. Met heel mijn hart en dus ziel hou ik nog steeds van jou. Geloof me lieveling, ik kan niet zonder jou. Ik hou nog steeds van jou. Maar ben ik dom geweest. Dat ik echt niet zag wat je voor me deed en dat ik niet voelde dat je van me hield. Nu ben ik alleen zonder jou. Gaat een dag voorbij dat ik niet aan je denk, mijn lieve schat. En nu besef ik pas wat ik heb aangedaan. Ik heb je laten staan in de kou. ik ga nog steeds van jou, van jou. Want ik hou van jou, met heel mijn hart te ziel hou ik nog steeds van jou. Geloof me lieveling, ik kan niet zonder jou, ik ga nog steeds van jou. Als je dan, Rijmerga en wat ben ik dom geweest. En ja, zometeen, we gaan nog één plaatje doen. Dan gaan we zometeen bellen met eh, ja, Bouke en eh, ja, over zijn laatste single Shanana. En nu is een plaatje van Alan Jackson en Chattahoochee. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, I went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much a muddy water meant to about living and a little about love. A lot about living and a little about love. Alan Jackson was dit. En Chattahoochee. Heerlijk nummer. En dat allemaal uh, vanuit Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk hebben we iemand in de uitzending zoals beloofd. En dat is Bouke. En Bouke, een hele goede, ja, goede avond alweer. Hele goede avond. Hele goede avond. Jij zit eh, lekker op de camping of waar zit je? Nee, ik eh, zit in de auto. <laughs> Oké, <laughs> ja, ik, hoorde, ik hoorde wat stemmetjes doorheen. Dus, ja, dat klopt. Je, je bent onderweg naar een optreden of? Ja. Oké, en waar is dat? Wacht even hoor, ik, moet even, ik, ik doe even de navigatie uit, want anders dan... Eh, <laughs> nou, je bent onderweg naar een optreden en waar is dat? Ik, uh, Ter Wolf. Ter Wolf, is het open eh, of, is het een, besloten feest? Nee, het is gewoon een bruiloft. Ah, oké, een besloten feestje dus. Oké, ja, nou ja, we, we bellen in natuurlijk om de laatste nieuwe single die je uitgebracht hebt, Shanana. En dat, ja, ik, ik hoorde het al meteen. Het, eh, het was eh, een, hier en daar een bekende melodie, maar toch een heel ander jasje. Eh, ja, dat klopt. Het is oorspronkelijk een liedje van, van Pierre Carter. Ja. en ik ben tien jaar geleden ben ik gevraagd om deel te nemen aan de voorronde van het Songfestival. Ja. Dat was toen, ja, er waren toen een aantal kandidaten die werden uitgekozen om, om, om deel te nemen aan de Festival natuurlijk. Ja, ja, klopt. En eh, ik ben toen eigenlijk een beetje afgehaakt, omdat het niet eigenlijk mijn, helemaal eh, mijn, stijl was. En, en ook de tekst was niet helemaal mijn ding, zeg maar. Ja. Maar eh, ik heb altijd wel het liedje in mijn hoofd gehouden. En op een gegeven moment ging ik dat op gitaar spelen voor de lol. Hebben zij de vrienden tegen mij dat ik het moest van opnemen. Ja. En zodoende heb ik het op, op een album gezet. Ja, want ik, ja, ik, ik, moet zeggen, ja, ik, vind hem, ik vind hem prachtig geworden. Dat sowieso. Ja, dat is ja, heel anders eh, ja, ook omdat het in het Engels is, ja, het krijgt toch een heel ander jasje. Ja, dat klopt. Eh, het is natuurlijk een heel ander eh, gevoel. Ja. Uh, Charlie Charlie is natuurlijk meer een soort feestachtig nummer. Ja, maar... In ieder geval een amazing nummer. En, en, en, wat meer op tempo ook. Ja, ja. En dit is toch meer een soort uh, bellet geworden, een beetje midtempo. Ja, ik zeg, ja, dit vind ik, laat ik zo zeggen, dit vind ik toch het fijnste nummer ervan. Nou, dankjewel. Ja, ik, eh, ik heb natuurlijk van verschillende mensen gehoord. En want de, eh, inderdaad, eh, toen voor het Songfestival zijn er dus verschillende geweest die het nummer hebben gezongen. Ja. En, ook uitgebracht hebben. En, en vind ik die toch, ja, toch een van de beste. Nou, dankjewel. Ja, ja dan. Hey, en ja, ik, volg je natuurlijk ook een tijdje. je hebt toen meegedaan aan, aan het programma Op zoek naar Elvis. Ja. Dat, dat heb jij ook gewonnen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat is, eh, dat is ook allemaal nog eh, eh, ja, te zien op YouTube volgens mij. Als ik goed, heb, als ik goed geïnformeerd ben. Ja, die beelden staan op. Ja, ja. En, en heb je daar nog iets aan overgehouden, zeg maar? ja, koffie. <laughs> ik heb natuurlijk heel veel werk eraan overgehouden. Ja. En ik doe tegenwoordig doe ik ook heel veel tribuutconcerten. Ja. Met theaters. En dat blijf ik ook lekker doen. Ja. Ja, ik, ben ik ben wel weer bezig met nieuwe dingen ook. Ja. het zijn Nederlandstalige liedjes. Ja, oké, ja. toch weer eh, eh, een beetje meer uh, op elkaar te zetten. Ja, ja, ja, want ik heb natuurlijk ja, net aan het tweede, begin van het tweede uur heb ik een nummer van jou al gedraaid, I Cry. En dat, dat was toen... Is er eigenlijk een album waar, je, waar je Engelstalige nummers op, op uitgebracht hebt, of niet? iets van, ja, drie. Ja, de, waarvan eh, deze dus, de Shanana. Ja, ik heb... Uh, I Cry. En... Album uitgebracht, dat heet The Song of Love. Ja. Eh, en ik heb natuurlijk een album dat heet For the Good Times. Ja. En ik heb nog een album dat heet Disney, dat is het laatste album. Ah, oké. Okay. en ehm, legt er al wat nieuws op de plank? Dat je zegt van nou, dat ga ik van de zomer uitbrengen of, of, tegen het einde van het jaar? Voor de zomer ga ik een Nederlandstalig liedje uitbrengen. En, en, dan eh, kan je daar een tipje van de sluier op of? Ja, nou, het wordt een lekker zomers op tempo liedje. Oké. En eh, het wordt echt weer een liedje wat, eh, wat ik vroeger ook deed, zeg maar. Ja, ja, ja. ja daar, daar ken ik je van, de Nederlandstalige nummers. En, ja. die zijn ook niet mis, laat ik het zo zeggen. De album heb ik toen ook. was volgens mij de eerste album. Ja. Ja, die, die heb ik zelfs nog. <laughs> Nou, leuk. Ja, nou, daar zeg ik, ik, eh, ik, volgens mij heb ik er ook nog ergens een dvd van jou. Zou best kunnen. Ja, dat is, eh, dat is toen nog ergens opgenomen. Ik weet niet of jij een dus dvd van mij hebt natuurlijk. Maar... Sorry? <laughs> ik, zei ik weet niet of u een dvd van mij hebt, maar... er eh, zijn twee dvd's uit, of drie dvd's uitgekomen. Ik heb in ieder geval eentje. Dat, dat weet ik wel. En dat is van heel lang terug. Dus ik zou om god niet meer weten hoe ik eraan ben gekomen. Dat, uh, eh, al oh, sla me dood. <laughs> maar ik heb hem wel. Sorry? Hoe kom je er weer af? Nou, helemaal niet. Want eh, nee, dat, eh, <laughs> absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat is... ja, muziek is, is, is mijn hebben en houden. Vandaar dat ik hier sta natuurlijk. Ja, nou ja, het blijft ook altijd leuk natuurlijk. En ook als je muziek van vroeger weer hoort ja. dan, ja, het is toch een soort encyclopedie Ja, nou ja, eh, eh, ja ik, ik weet niet uh, welke leeftijd jij zit, maar ik in ieder geval, ja, Elvis was natuurlijk mijn periode. dat, was, dat was toch een beetje mijn jeugd, begin van mijn jeugd. En ja, ik heb dat, ik heb dat toch, toch nog meegekregen. En ja, de muziek ja, die is altijd blijven hangen natuurlijk. Ja, leuk. Ja. Ik hou jij niet langer op, want je bent onderweg en de navigatie moet zijn werk doen. <laughs> <laughs> en eh, ja, ik zou zeggen, in ieder geval een goed weekend. Geniet, eh, geniet van de optreden. Gaan we doen. En eh, we horen elkaar weer. En misschien ja, een keertje hier in de studio als je in de buurt bent in Noord-Holland. Als ik in de buurt zijn, vast en zeker. Ja, we houden contact. Oké, dankjewel hè. Hey, dankjewel hè. Hoi hoi. Bouke en Shanana. time on that summer night. There was a party going on while I watched you dancing in the moonlight. A song I've never heard before. Our shadows closer on the floor. A song that made us dance and started a romance like never had before. It goes.

That's why I'm singing her song. I still remember. I still remember. I still remember our song. I keep thinking about you. I still don't know why. What went wrong with us? so much in love, and you're the only one I keep dreaming of. I can't express my love for you. Was it just too good to be true? I won't forget the dance that started a romance. I sing this song for you. It goes, sha na na na na, na na. slow the music down. Sha na na na sha na na na. That's why I'm singing our song. song. Sha na na That's why I'm singing song. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Have You Ever Seen The Rain? Daarvoor hoort u natuurlijk Bouke en Shanana. Een geweldig nummer is dat. We gaan lekker verder met, uh, ja, Bad Heart en eh, Fire on the Floor. Meer muziek, meer variatie met Entertainment For You. fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen or for the weak. Love is a nasty word to speak. before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat. for. little satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. dog. This ain't no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame. Fire on the Floor. Dat allemaal van Bad Heart. Heerlijke muziek. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel vanuit Zandvoort aan de Tolweg 10A. En natuurlijk ook op de kabelkrant. En eh, ja, André. Ja. We hadden nog eh, ergens eh, een nieuwtje. Een leuk nieuwtje. Ja, en dat gaat over... Een lerares. Een lerares. En wat deed die lerares? Die deed ook aan 50 20 grijs, of niet? Nee, deze oh, niet. Deze is Verkozen tot de beste lerares ter wereld. Oh, oké. En, en die komt waar vandaan? Uit Helmond. Uit Helmond. En, en waaruit blijkt dat zij de beste is? Lerares Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond... is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing van de beste docent ter wereld. Mertens en negen andere finalisten zijn verkozen uit meer dan 10.000 inzendingen uit 179 landen... De, de, Nederlandse kandidaat won in 2016 de prijs... voor de beste basisschooldocent in Nederland. De juryleden zijn ook onder de indruk van de school waar Mettens dus werkt. Ze is erg begaan met de leerlingen en werkt op een school met verschillende nationaliteiten. Ja, nou, dat is, ja, dat is niet raar tegenwoordig, maar goed. Uh, ja, Goed nieuws? Eh, ja, het is goed nieuws inderdaad. Hè? Nederland dat, ook weer een beetje op de kaart. Dat, wordt, wordt, wordt verkozen inderdaad. En door, eh, wat zijn 179 landen geloof ik. Ja. Ja, dus, nou ja, dat is toch leuk kans is 1 179 ja. dan. Ja, ik bedoel, nou ja, dat is in ieder geval een plaatje waard, toch? Zeker. Gladys Grayson, zeg maar niks. Ik heb je denk ik nooit zien huilen nooit een schouderklop gehad. Niemand die de monsters weghield. Wanneer ik in het donker was, al was het één glimlach van jou. Al was het één. Als weet ik wat dat was. De momenten dat we samen waren, waren alles wat ik nodig had. Weet dat je echt Zeg maar niks. Entertainer voor YouTube. Gelukkig is voor 7 uur. En eh, we zijn er bijna nog een minuut of uh, ja, 5,5 Ongeveer. En eh, ja, hè, jammer. We gaan dadelijk weer de Euro Breakdown natuurlijk met Mike. Dus blijf er zeker bij. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Zo was het. En jij was de liefde van mijn leven. Bertha van Beek. verdriet. Toen jij me zomaar in zacht een lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo bedrogen, al je woorden zijn gelogen over jij. Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen staan. 找零三。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 presidents. Rotate your body, come in, love, you're spinning it. Rotate your body, come in, love, you're spinning it. Rotate your body, come in, love, you're spinning it. Make the trumpets blow. afscheid van u. Bij deze. En dit is eh, natuurlijk een, eh, eh, ja, een, leuke doorloper hè, naar, naar ja, Mike natuurlijk met Euro Breakdown. Ik bedoel, ja, past erbij. In ieder geval voor, voor vandaag hou ik het voor gezien. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken natuurlijk via de cam. En ja, veel plezier met Mike, met Euro Breakdown. Ik zou zeggen tot volgende week. Goedjes, bye bye, zwaai zwaai en een goed weekend.